Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël gebruikt witte fosfor in de strijd tegen Hezbollah in het zuiden van Libanon. En dat doen ze in bewoond gebied, zegt Human Rights Watch. Correspondent Nasser Habiballah over wat voor goedje dat is. Witte fosfor dat is een chemische stof. Die kan eh, ademhalingsklachten, maar ook ernstige brandwonden eh, veroorzaken. En daarom is volgens het internationaal recht het gebruik van witte fosfor eh, verboden in bewoond gebied. Ehm, maar Human Rights Watch die zegt dat dat middel in zeker vijf steden en dorpen daar in Zuid-Libanon eh, is neergekomen. Bewoond gebied dus. Israël ontkent dat ze dat in bewoond gebied hebben gedaan... en zegt dat ze die witte fosfor alleen gebruiken om rookgordijnen te maken. Een dikke storing dan op het spoor. Er rijden geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Dat heeft alles te maken met een storing bij de verkeersleidingspost daar. Utrecht is een gigantisch treinknooppunt. Onder meer treinen van en naar Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Arnhem rijden niet. Kanye West komt met een tegenaanklacht tegen zijn oud-persoonlijk assistent. Die klaagde hem aan voor onterecht ontslag en seksuele intimidatie. En zegt ook dat hij haar allerlei expliciete foto's en filmpjes stuurde. Maar volgens J klopt daar niets van en probeert ze hem te, te chanteren. De oud-assistent zegt ook nog dat ze geld van hem krijgt. Het team van de rapper zegt nu tegen muziekblad Rolling Stone dat ze is ontslagen omdat ze veel te veel geld vroeg voor haar werkzaamheden. En een biertje op Pinkpop kost dit jaar 3,70 euro. Het festival heeft de prijzen van de muntjes bekendgemaakt. En ze zijn 20 cent duurder dan vorig jaar. Het heeft natuurlijk te maken met de inflatie. Het is een stuk duurder om zo'n groot festival te organiseren, zeggen ze. Ter vergelijking, voor corona in 2019 kostte een Pinkpop muntje nog 2,80 euro. Het weer dan nog. Vanmiddag overal droog en een mix van zon en bewolking bij een graadje of 18. Later vandaag alleen in het zuiden van Limburg nog kans op regen. En morgen hetzelfde recept als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder staat file bij Petten 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N201 Hoofddorp uit Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Schiphol Rijk en Schiphol Oost.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 cannot slip. Just move on up. peace you find into the beautiful people where there's only one kind. So hush not, child. station, any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further.